5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bedrijven die zwaar in de problemen komen door de coronamaatregelen... zouden in het uiterste geval geen vakantiegeld hoeven uit te betalen. Dat zegt vakbond FNV in de Telegraaf. Het gaat dan vooral om bedrijven in de horeca en de detailhandel... die het moeilijk hebben nu de corona-uitbraak heeft geleid tot vergaande beperkingen. FNV zegt bereid te zijn constructief mee te denken en dat het, ondanks de toegezegde steun van de overheid... een ultieme stap zou zijn voor sectoren in nood. De Japanse premier Abe heeft voor het eerst gezegd... dat de Olympische Spelen in zijn land mogelijk uitgesteld moeten worden... vanwege het coronavirus. De Spelen helemaal niet door laten gaan is wat hem betreft geen optie. Het IOC zei gisteren ook rekening te houden met uitstel. Binnen vier weken wordt er een beslissing genomen. Steeds meer landen willen dat de Spelen op een ander moment worden gehouden... Canada zegt zelfs geen sporters te sturen... als het evenement niet met een jaar wordt uitgesteld. President Trump heeft extra geld vrijgemaakt... voor de staten die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. New York, Californië en Washington krijgen onder meer hulp van de Nationale Garde... die noodhospitalen moet inrichten. Trump zei dat de VS voor een nationale opgave staat. Hij zegt alles in het werk te stellen om deze verschrikkelijke, onzichtbare vijand te verslaan... In de Senaat wezen de Democraten een groot financieel hulppakket af... omdat het te veel op het bedrijfsleven gericht zou zijn. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb staat positief tegenover een verbod op contact... zoals in Duitsland is afgekondigd. In Nieuwsuur zei hij dat, we dat, dat dat wat hem betreft ook in Nederland in beeld zou kunnen komen. Zo'n verbod is volgens hem ook goed te handhaven. In Duitsland mogen mensen nog hooguit met z'n tweeën de straat op behalve gezinnen en andere huishoudens. Het weer. Overdag schijnt de zon volop en het wordt maximaal 10 graden. In de loop van de dag neemt de wind iets af.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 Moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me. Make everybody else invisible. Breaking all the rules. So above the law. I'll be your excuse. Damn right. Uh, you don't go wrong, no. You think I change your whole life.